Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn schamen geborgen van mensen die aan boord waren van een gecrashte helikopter. Er wordt nog gezocht naar twee inzittenden. Aangenomen wordt dat ze het ongeluk ook niet hebben overleefd. Het toestel was onderweg van een boorplatform in de Noordzee naar Bergen. Een ooggetuige zei dat de helikopter op een eilandje was terechtgekomen. Kort voor het ongeluk zou er een explosie aan boord zijn geweest. De spookrijder die vanmorgen een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A79 was een man van 87 uit Schien op Geul, zegt de politie. Bij klimmen botste hij frontaal op de auto van een vrouw van 39 uit Maastricht met drie kinderen. De spookrijder en de vrouw kwamen om het leven. De drie kinderen liggen in het ziekenhuis. Van twee van hen is de toestand kritiek. Waarom de bejaarde man op de verkeerde weghelft reed is niet duidelijk. De A79 was na de botsing urenlang dicht. OV-bedrijf Sintus wil vanaf 2018 het betalen met contant geld op de bus afschaffen. Dat heeft de vervoerder afgesproken na overleg met vakbonden en de ondernemingsraad. Aanleiding daarvoor was een gewapende overval op een lijnbus in Apeldoorn begin deze maand. Na die overval heeft Sintus al extra beveiliging ingezet op sommige lijnen en wordt de verlichting op donkere trajecten verbeterd. Eerder besloot Arriva al om te stoppen met contant geld in hun bussen. De leider van de Hells Angels in Haarlem is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Volgens de rechtbank was hij betrokken bij het opzetten van een wapenarsenaal in een loods. De wapens werden twee jaar geleden ontdekt. In de strafmaat is ook een mishandeling meegenomen. Eind 2014 raakten verschillende mensen door hem gewond tijdens een caféruzie. Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel geëist. Het weer in het zuidoosten regent het nog. Op andere plaatsen vrijwel overal droog. Het is 9 tot 12 graden. Morgen veel bewolking en af en toe een bui en een graad of 12. Zondag is het vrij zonnig en droog. Dan kan het 15 graden worden. Dit was het. En... Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging tot nu toe op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en de afrit Bunschoten 11 kilometer file door een ongeluk. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Knopendel 10 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knopend Velzen 5 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Lexmond 4 kilometer file.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 27 in handen van Megan Trainer met No. En op 26 Ellen Walker met Faded. 25 vinden we dan Haven, Finding Out More en Z. Samen met de Lower plek met Candy Bins is blijven zitten op de 24e plek. Little Mix featuring Jason Derulo, Secret Love Song op 23. En op 22 Haley Steinfeld met Love Myself. En op 21 staat eh, Birdie met Keeping Your Head Up. En op nummer 20 dan die we net draaiden voor jou was eh, Willy William met eh, Ego.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 En wij gaan nu de nummer 16 draaien voor jou. Rochelle met All Night Long. Love me like no one else get your heart. me, can I please talk to you for a minute? to you for a minute? daarvoor hoorde Rochelle. Hey, daartussen zit nog eh, Xavier Rudd met Follow the Sun en Ellie Golding. Maar wij gaan nu luisteren naar de nummer 12. En die is in eh, Hollandse handen. Dit is uh, samen met Everjack. Met een prachtige track.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 Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 op een rij. Je nieuwe reizen en de hits waar je op wacht. De Nederlandse top 40, Radio 538. Inderdaad, de collega's van eh, Radio 538 die presenteren weer de Nederlandse top 40. En ik ga hem even een eh, vogelvlucht met je doornemen. Op nummer 40 vinden we daar Robin Schulz met Show Me Love. Adele staat op 39 eh, met eh, When We Were Young. Nieuw binnengekomen op 37 Nielsen met Hotel Suite. Megan Trainor met No staat op 34. Eh, en Pink Just Like Fire is nieuw binnengekomen op 33. Op 31 vinden we Maan met Ride It. En Designer met Panda is nieuw binnengekomen op 28. Lucas Ryan met 7 Years vinden we dan op 20. Eh, en Major Lazer met Light Up op 18. DNC, Cake by the Ocean, vinden we op een mooie 17e plaats. Zeen met Pillotalk op een 14e plaats. Eh, de Chainsmokers met Don't Let Me Down op 13. Nou, op 9 eh, vinden we dan Stresta, 21 Pilots, Dua Lipa, Be The One op 8. Ellen Walker met Faded op nummer 7 en Faisa met Afrojack op nummer 6. Um, ehm, Sia met Sheep Thrills vinden we op nummer 5. Mike Posner met I Took eh, Mike Posner met I Took a Pill in Ibiza vinden we op nummer 4. derde plaats is in handen van ehm, de tweede plaats van de vorige week. Uh, cheat codes met Sex. De tweede plaats is in handen van de nummer 1 van vorige week. Work From Home van eh, Fifth Harmony. En op nummer 1 vinden we in plaat die pas twee weken in de Nederlandse top staat. Drake samen met Wizkid en Kyla met One Dance. Vorige week nog op 25. Deze week alweer naar de 21ste plaats gestegen.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 Superman got nothing than a man. I'm only one call. deze week in de Euro Breakdown. Eh, hier op CFM Zandvoort en de de, de nummer 7, Lucas Graham met 7 Years. Wij gaan snel door met de nummer 5. Ondertussen alweer 16 weken lang in de lijst. Twee plaatsen gestegen deze week. En dan heb ik het over Duke Dumont met zijn single Ocean Drive. Op nummer 5 deze week dus in de top 40 van Europa. De Euro Breakdown op uh, eh, ZFM. met Ocean Drive op nummer 5. Hey, eh, voordat we de top 4 eh, gaan bestormen voor jou... heb ik eerst nog een eh, leuk nieuwtje. Um, ik had hem net klaarstaan. Oh ja, ik weet niet of je hem leuk vindt hoor. Nee, die doen we niet. Even kijken. Um, The Formation World Tour, ken je dat? De setlist. Nee, dat is het ook niet. van, van Beyoncé. Oh jawel, dit is wel leuk. Inclusief haar nieuwe nummers en de favoriete klassiekers. Want de zangeres is afgelopen woensdag begonnen aan haar wereldtournee in Miami. En de setlist is erg populair bij de fans. Eh, slechts een aantal dagen nadat ze haar zesde album Lemonade uitbracht... zong ze acht nummers van de plaat en natuurlijk de klassiekers van haar vorige album. Nou, ze zal het eh, hele land, eh, het hele wereld gaan doortoeren. Dus ze zal ook wel hier terechtkomen. Hey, we gaan gewoon de top 4 voor je draaien, want al die nieuwtjes dat, schiet ook niet meer op. De muziek is lekkerder. En dit keer eh, op de nummer 4 vinden wij een eh, zittenblijver die nu al 12 weken lang in de lijst staat. Dua Lipa is dit. Oh, not a fool, not a fool No, you're not fooling anyone 3 van eh, deze week.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 Hey, tijd voor de, de nummer 1 dan. En die is ook blijven hangen deze week helaas. Ik wou dat ik jou een nieuwe nummer 1 kon uh, geven. Maar het is deze gewoon gebleven. Daar kan ik niks aan doen.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 Hey, 26e jaargang aflevering 18 van vrijdag 29 april 2016 zitten weer op. Deze week hadden we 10 zeigers, 13 zittenblijvers, 15 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Jess Glim Ain't Got Far To Go en Pink Just Like Fire zijn in de lijst gekomen. En Jess Glim Take Me Home en Clouseau Droomscenario zijn uit de lijst Leuk dat je weer luistert. De volgende week zijn we er gewoon weer tussen 3 en 5. En eh, zaterdagavond tussen 7 en 9 is de herhaling.